Met het NOS-journaal. Op drie plekken in de Noord-Hollandse duinen woedt brand. Er wordt zwarte rook gezien in de duinen bij Schorrel, Egmond aan Zee en bij Sint Maartenszee. Het is niet duidelijk hoe groot de branden zijn. Verschillende brandweerkorpsen proberen de branden te blussen. Dat gaat moeilijk omdat het hard waait en het erg droog is. In de buurt van de brand in Sint Maartenszee ligt een camping, maar die hoeft niet te worden ontruimd. Wel moesten mensen het strand verlaten. De Verenigde Naties halen alle buitenlandse medewerkers weg uit de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens de VN is het er te gevaarlijk. Aanhangers van Gaddafi hebben vanmiddag verschillende ambassades in Tripoli aangevallen. Onder meer de Britse en de Italiaanse ambassade raakten beschadigd. De ambassades stonden leeg, er zijn geen berichten over doden of gewonden. Groot-Brittannië zet de Libische ambassadeur het land uit vanwege de aanvallen. De Italiaanse regering noemt de aanval een daad van vandalisme. De aanvallen op de ambassade zouden een reactie zijn op de NAVO-aanval waarbij de jongste zoon van Gaddafi om het leven zou zijn gekomen. Volgens de Libische regering heeft de NAVO de afgelopen dag, nacht het huis van de zoon gebombardeerd. Maar volgens de NAVO zijn er alleen militaire doelwitten geraakt. In de Eredivisie wordt de strijd om de landstitel over twee weken beslist op de laatste speeldag. Twente en Ajax spelen dan tegen elkaar en kunnen allebei nog kampioen worden. Ajax moet daarvoor winnen en Twente heeft dan genoeg aan een gelijk spel. PSV maakt geen kans meer, dat heeft weinig punten, ondanks winst vandaag op Vitesse. En het speelt volgend jaar in de Europa League. Ajax won met 2-1 van Heerenveen. Twente versloeg Willem 2 met 4-0 en Willem 2 is nu gedegradeerd. De strijd om plaatsing voor de Europa League of de play-offs is nog niet beslist.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 Oh, I believe yesterday Suddenly I'm not half the man yesterday bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. goed hè? <laughs> ja. En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk uh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders red je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, het gaat natuurlijk, dus dat net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robbie, ja. Die moet, eigenlijk, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dus dat, vind ik, heeft, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij Mien En de dress waar met plastic rozen En langs het tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoet hout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader, de ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor voorbij zou gaan? pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage qu'un mètre environ nous sépare. Nous volons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien regard parents, s'il le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, promettons d'être sage comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant, le avant mariage. mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de eh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Oh, op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, uh, A, eh, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. <laughs> I Have A Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. Ramona, I... bright a summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and there. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lovesome? if you see the wonder of a fairy tale. You can take the future, even if you fail. Ja, nou. dat was ABBA. Ja, dag. ABBA. <laughs> Wat betekent nou dat, eh, eh, nou, Joop? Anifert, Björn. Weet ik veel wat dat... <laughs> Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have a Dream. Op 8 eh, in de top 1000 van Evergreens van Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. Dan zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Vets Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met A Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert.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 You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kids! it doesn't matter what you are. Tons, skins, rastas, wolves, walkers, even keep tigwin. Everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch your ride with us. Cause we're on the last freedom located out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying Cause all this money really had to go to charity. Not Michael. Hi, Cliff. It's me. Who are you? <laughs> Oh, great joke, you're my day. Got myself crying, talking, sleeping, walking, living the whole 70s really, except you get 500 and nothing in the middle. Oh, mind you, it does cost an extra quid. Yeah, that's the point. So listen, listen, we've got to clear up here for nothing. It's still boring. I was looking forward to some raunchy guitar licks. All right, mate, pick this raunchy guitar. All right, I will. Outside! Oh, I'm electro-plastic outside! loved him before, even though he's not dead. No, lose back. Come on, guys. Ooh. character. waren de Young Ones met uh, Cliff Richards, uh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met de Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had zwerversleven leven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. bent zo pret, Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil. langs de kant van de weg. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend to go Whisper to me Tell me do you love me true Or is he holding you The way I do Though love is blind Make up your Should I hang up or will you tell him he'll have to go?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 I'll tell the man to turn the juice have are all To take your heart away Ja, ja, je mag het nu zeggen, kerstman Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas zit <laughs> oh, het oh, ja, Nee, nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik, vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tantaline, Lien, Adol, weet Cassian, Witteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zo meteen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. Tempo doet Ach, Kasjan het is voorbij. Kasjan het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan het is voorbij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sajerlodde, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspatoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei vaar arends, kanaas, scherbraas orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan. ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groep schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. doe beeldig. Beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc sublie, hij komt ook nooit meer langs. Ach Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of His is true. my soul to answer him. did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there van gehoorzaamheid. Dat tikt alweer. Dat betekent dat deze live-uitzending van Golden ZFM aan het einde komt. We gaan nog één nummer voor u draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met uh, Bill Haley, de Rockers, Rock Around the Clock.